uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het Poolse dochterbedrijf van ING heeft klanten jarenlang geholpen... om verdacht geld uit Rusland weg te sluizen. Volgens het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico... staat dat in geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Twee Nederlandse effectenhandelaren zouden de speel zijn geweest... bij het wegsluizen van omgerekend miljarden euro's. De effectenhandelaren bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. ING wil zelf niet op de zaak reageren. In Groot-Brittannië dreigt een nieuwe lockdown. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid staat het land op een kantelpunt. Als mensen de coronaregels van de overheid niet opvolgen... sluit hij een nationale lockdown niet uit. Het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is de laatste weken fors toegenomen. Bonaire voert de komende tien dagen een lichte lockdown in... om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bewoners moeten zoveel mogelijk thuis blijven... en restaurants, sportscholen en kapperszaken gaan dicht. Ook kunnen er geen Nederlandse toeristen meer naar Bonaire vliegen. Sinds 6 uur vanavond gelden in grote delen van de Randstad strengere coronamaatregelen. Horecagelegenheden moeten om 1 uur s'nachts sluiten... en de maximale grootte van groepen gaat terug van 100 naar 50. Steden als Amsterdam en Haarlem nemen zelf extra maatregelen... zoals het afsluiten van natuurgebieden om illegale feesten tegen te gaan. Bij een demonstratie van Extinction Rebellion op het Damrak in Amsterdam zijn zes mensen opgepakt. Twee actievoerders werden aangehouden voor vernieling, de andere vier vanwege huisvredebreuk. Met het protest wilden ze aandacht vragen voor het lot van de Oeigoeren die in China worden uitgebuit in werkkampen. Ook vrijdag en zaterdag protesteerden ze in Amsterdam voor een beter klimaatbeleid. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder, maar het koelt flink af tot 5 graden landinwaarts. Morgen opnieuw een zomerse dag met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.